Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De christelijke hulporganisatie Red een Kind gebruikt voortaan geen foto's meer van sponsorkinderen om meer donateurs te trekken. De organisatie vindt het niet meer gepast om kinderen zo in de etalage te zetten. Ook bleken mensen die een sponsorkind uitkozen eerder te kiezen voor een meisje of iemand met een lichtere huidskleur. Mensen die een kind in een ontwikkelingsland sponsoren... betalen maandelijks een bedrag voor voedsel en onderwijs. Red een Kind wijst nu sponsorkinderen toe aan nieuwe donateurs. In de Democratische Republiek Congo zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen... nadat rebellen de stad Minova hebben veroverd. De inname van de stad wordt als een belangrijke overwinning gezien voor de rebellengroep... die al ruim twee jaar tegen het Congolese leger vecht om macht en grondstoffen... als koper, goud en diamant. Volgens de VN is de groep ook van plan een strategische luchthaven in het noorden van het land in te nemen. Door de strijd tussen de rebellen en het leger zijn de afgelopen jaren al 7 miljoen mensen op de vlucht geslagen. President Trump probeert opnieuw om geheime documenten rond de moord op president Kennedy openbaar te maken. John F. Kennedy werd in 1963 vermoord en in het dossier daarover zitten miljoenen documenten waarvan enkele duizenden nog geheim zijn. De vorige keer wist de CIA Trump om te praten, de documenten toch geheim te houden... omdat de werkwijze van spionnen daarin beschreven staat. De grootste ijsberg ter wereld drijft richting het eiland Zuid-Georgia in de Atlantische Oceaan. Als hij vastloopt op de kust van het eiland komen de pinguïns en zeehonden in gevaar. Zover is het nog niet. De ijsberg is nog zo'n 280 kilometer verwijderd van het eiland. De berg is met 3500 vierkante kilometer iets groter dan de provincie Zuid-Holland... en drijft al vier jaar rond op de oceaan. Het weer. Het klaart op, maar tegen de ochtend raakt het weer bewolkt.